Een brugwachter zag hoe de auto met hoge snelheid door de slagbomen reed en in het water viel. De brug stond op dat moment open. Het ongeval in het Rotterdamse havengebied gebeurde rond half drie vannacht. Het is niet bekend hoeveel mensen er in de auto zaten. Met onder meer duikers wordt naar de auto gezocht. De politie verwacht niet meer dat er nog overlevenden uit het water worden gehaald. Tienduizenden inwoners van de Bollenstreek hebben gisteravond vier uur zonder stroom gezeten. Het kwam door een storing. Netbeheerder Tennet verhielp het probleem vrijwel overal om even voor middernacht. Maar op sommige plaatsen, zoals in de wijk Elsbroek in Hillegom, hadden bewoners aan het begin van de nacht nog altijd geen licht en verwarming. De storing ontstond aan het begin van de avond in een hoogspanningsstation. Ongeveer 100.000 inwoners werden getroffen. Ook kwamen enkele inwoners vast te zitten in de lift. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Het weeralarm dat het KNMI gisteravond uitgaf voor Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland is nog steeds van kracht, in ieder geval nog deze ochtend. Er is nog altijd kans op sneeuwjacht, waardoor sneeuwduinen ontstaan. Ook verkeer in de rest van het land moet voorzichtig zijn. Het kan nog overal glad zijn. De Nederlandse spoorwegen reden vannacht op trajecten in Noord-Nederland, de kop van Noord-Holland en de driehoek Arnhem-Deventer-Enschede met lege treinen. NS en ProRail hielden daarmee de wissels in beweging, zodat ze sneeuwvrij bleven. Busmaatschappij Qbus bekijkt deze ochtend of het verantwoord is om in Groningen, Drenthe en Friesland vandaag alle bussen te laten rijden. Het weer bewolkt en in het noorden valt sneeuw en daar is het glad.